Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. President Macron heeft een brief gestuurd aan de Franse burgers... met een oproep om mee te doen aan een nationaal debat... over de toekomst van Frankrijk. De brief volgt na weken van grootschalige protesten van gele hesjes. In zijn nieuwjaarstoespraak had Macron het debat al aangekondigd. De komende dag verschijnt zijn brief in de Franse kranten. De president wil onder meer weten hoe de Fransen denken over belastingen, bezuinigingen, klimaatverandering en referenda. Op 15 maart moet het debat klaar zijn. Daarna komt hij met voorstellen. De burgemeester van de Poolse stad Gdansk is neergestoken. Dat gebeurde bij een evenement voor goede doelen. De dader, een man van 27, liep het podium op en viel hem aan met een mes. Hij werd overmeesterd door beveiligers en daarna werd hij opgepakt door de politie. De burgemeester is naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou er slecht aan toe zijn. Over een motief is nog niets bekend. Crimineel Dino Soerel, die een levenslange gevangenisstraf uitzit... wil getuigen in de rechtszaak tegen Willem Holleder. Hij wil duidelijkheid geven over brieven en een geluidsopname van Holleder... die de komende dag in de rechtszaal aan de orde komen. Soerel zegt onder meer dat Holleder over hem heeft gelogen... en wil graag zijn kant van het verhaal vertellen. Het bergen van zo'n 270 containers in het Waddengebied... begint ook de komende dag nog niet. De golven zijn volgens Rijkswaterstaat te hoog... voor een veilige bergingsoperatie.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 sun.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 我。 center of the fury. All the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is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 internet. www.zfmzandvoort.nl I wanna go.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 baby, i got mine. Let's just spend it all by putting it together. standing in the light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 right. I should have seen just what was there and not some holy light.